Twee uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen... nadat twee gebouwen waren ingestort. De slachtoffers kwamen onder het puin terecht. Zeker 17 mensen worden nog vermist. De gebouwen stortten vrijdag in door overstromingen... waar de stad al de hele week mee kampt na extreme regenval... De brandweer hoopt nog mensen levend onder het puin vandaan te halen... omdat er mogelijk luchtbellen zijn ontstaan waardoor ze nog kunnen ademhalen. De Zuid-Koreaanse boyband BTS heeft een nieuw record gevestigd op YouTube. Hun nieuwste single Boy With Love werd binnen een etmaal 80 miljoen keer bekeken. Ook heeft de K-pop band als eerste Aziatische act 5 miljard streams op Spotify gehaald. Het vorige YouTube-record was nauwelijks een week oud en ook gevestigd door een K-pop band. Meidengroep Blackpink haalde 56 miljoen views met hun nummer Kill This Love. In Rotterdam zijn de afgelopen avond acht mannen aangehouden... voor wapen- en vuurwerkbezit. De mannen werden gearresteerd nadat de politie... meerdere telefoontjes van bezorgde buurtbewoners had gekregen... over een groep, grote groep mannen die met bivakmutsen en wapens op straat liepen. De vuurwapens, waaronder een Kalashnikov, bleken nep. De mannen zeggen dat ze de wapens wilden gebruiken voor een videoclip voorbij een rapnummer. Een spookrijder heeft op de A18 bij het Gelderse Weel een ernstig ongeluk veroorzaakt... waar in totaal drie auto's bij betrokken waren. Daarbij is één persoon om het leven gekomen en een ander zwaar gewond geraakt. Vanwege het politieonderzoek was de A18 van Zevenaar naar Varsenveld... bij Weel de hele avond afgesloten voor al het verkeer. Het weer. Vannacht blijft het bijna overal droog en is het vrij helder. Alleen op de Wadden en in Zuid-Limburg kan nog wat winterse neerslag vallen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt.